Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het verder met de evacuatie van mensen in Afghanistan? Rond deze tijd begint daar een debat over in de Tweede Kamer. Volgens demissionair minister Knapen zijn er nog 2100 mensen in Afghanistan... die door Nederland geëvacueerd moeten worden. Dat moet volgens de Kamer zo snel mogelijk gebeuren. Verslaggever Wilco Boom verwacht een pittig debat. Gisteren kon Buitenlandse Zaken al een, een, succesje melden. Namelijk dat het gelukt was om 46 mensen op een vlucht te krijgen. Die, eh, en die hebben inmiddels dus Afghanistan verlaten. Nou, dat zal de Kamer ongetwijfeld milder stemmen. Maar of het genoeg is, dat gaan we horen, want het zijn er natuurlijk nog lang geen 2100. Zo'n 200.000 mensen verdienen te veel voor een sociale huurwoning... maar te weinig voor een koophuis of iets in de vrije sector. Onderzoekers zeggen dat die groep steeds groter wordt. Veel van die mensen blijven langer thuis wonen... of komen maar niet weg uit het studentenhuis waar ze nu zitten. Na Cuba, Berlijn en Wenen lijkt nu ook het Amerikaanse ambassadepersoneel in Colombia getroffen door het mysterieuze Havana-syndroom. Ze hebben last van duizeligheid en geheugenverlies. Wetenschappers denken dat het misschien komt door straling van gerichte microgolven. Maar waar die vandaan komen is niet duidelijk. En misschien rijdt er in het Spaanse Zaragoza wel iemand rond op jouw oude fiets. Net als bij ons is er daar een groot tekort aan fietsen. Door corona is de vraag enorm en er is een tekort aan onderdelen. De Spanjaarden hebben er iets op gevonden, zegt correspondent Rob Zoutberg. Spaanse fietsfanaten kwamen op het idee om op veilingen in Nederland fietsen op te kopen. De fietsen komen uit gemeentelijke depots. En daar kwamen de fietsen terecht doordat ze verkeerd geparkeerd stonden bij ons in de steden. Kwamen op veilingen terecht. En hier eindigen ze dus in Het is wel even wennen, zo'n Nederlandse fiets. De meeste Spanjaarden weten bijvoorbeeld niet hoe een terugtraprem werkt. Krijgen het weer nog. Af en toe zon, heel misschien een klein buitje en een graad of 13.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 I already told you to hold me. I already told you. My heart goes. say turning around. I was once a question to the rain, now can catching a wave made of change, made of feeling. Pulling me in, this time though.